Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Kiev wordt weer gevochten tussen de politie en demonstranten. Daarbij zou ook zijn geschoten en zouden doden zijn gevallen. Volgens persbureau Reuters zijn zeker tien mensen omgekomen. Wie er met vechten is begonnen is onduidelijk. President Janukovic heeft vandaag een ontmoeting met de ministers van Buitenlandse Zaken van Polen, Duitsland en Frankrijk. Die willen praten over het geweld. Andere EU-ministers van Buitenlandse Zaken praten in Brussel over de situatie in Oekraïne. In Zaandam is rond half acht vanochtend een dode man op straat gevonden. Hij lag naast een auto. De politie gaat uit van een misdrijf. De man zou zijn doodgeschoten. Volgens lokale media is in Amsterdam-Noord een brandende auto gevonden, vermoedelijk de vluchtauto. De politie is op zoek naar getuigen. Het duurt nog de hele dag voordat de treinen rond Den Haag weer volgens de dienstregeling rijden. Gisteravond waren spoedreparaties nodig aan vier wissels, waardoor er veel minder treinen konden rijden. Inmiddels zijn drie wissels gerepareerd. Nu wordt alleen tussen Den Haag Centraal en Den Haag Holland Spoor nog gewerkt. Er gaat extra geld naar schilders en de chemische industrie. Minister Ascher en de sector zelf investeren in totaal 36 miljoen euro. Het geld is voor scholing en het begeleiden van ontslagen werknemers naar een nieuwe baan. Ascher stak eerder al geld in banenplannen voor de bouw, uitzendbranche en kinderopvang. Air France KLM is opnieuw in de rode cijfers gedoken. Vorig jaar boekte de luchtvaartmaatschappij 1,8 miljard euro verlies. Dat is 600 miljoen meer aan verlies dan een jaar eerder. Het bedrijf was onder meer veel geld kwijt aan belastingen. De omzet nam wel iets toe naar ruim 28 miljard euro. Het weer in de loop van de dag overal bewolkt. Van tijd tot tijd regen of motregen. Het wordt 8 tot 10 graden. Vooral aan zee kan het flink gaan waaien.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 Give me will stumble Painted faces fill the places I can't reach. You know that I can use some. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Sounds love. loving somebody don't make them love first time, so please ignore the next few lines, cause they're directed at you.